Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Er is mogelijk toch nog een Nederlander vermist na het ongeluk met een toeristenboot in Indonesië. De Indonesische autoriteiten zeggen dat er ook een Nederlandse man aan boord was, maar er is geen officiële passagierslijst. Er werden vannacht na het ongeluk tussen de eilanden Lombok en Komodo nog eens 13 mensen gered. 23 mensen zijn nu in veiligheid gebracht, onder wie vijf Nederlandse opvarenden. De 13 die als laatste zijn gered hebben 40 uur rondgedobberd in en bij een klein klein bootje dat hem wist op te pikken. Een groter schip heeft hen uiteindelijk gered en overgebracht naar het eiland Sumbawa. Met reddingsboten en vissersschepen wordt naar de vermisten gezocht. Het werk van schoonmakers bij slachterijen en vleesverwerkende bedrijven is vaak onveilig. Bij 90% van ruim 200 onderzochte bedrijven was er volgens de inspectie SZW te weinig aandacht voor de veiligheid van personeel dat machines schoonmaakt. De werknemers lopen risico op ongevallen en infectieziekten. Inspecteurs constateerden bijna 500 overtredingen. In 10 gevallen was de situatie zo gevaarlijk dat het werk werd stilgelegd. Bij rellen vannacht in de Amerikaanse plaats Ferguson zijn drie mensen gewond geraakt toen de politie met rubberkogels schoot op demonstranten. In de voorstad van St. Louis is het onrustig sinds vorige week een zwarte ongewapende jongen werd doodgeschoten door de politie. Al een aantal dagen wordt er gedemonstreerd en geplunderd. Gisteren werd een uitgaansverbod ingesteld, maar nog voor de avondklok inging stroomde het centrum weer vol met betogers. Volgens de politie verliep de demonstratie vreedzaam totdat een van de demonstranten een kogel afvuurde. Toen liep het protest volgens een politiewoordvoerder uit de hand. Hij zegt dat er ingegrepen moest worden om mensen te beschermen. Het weer wisselend bewolkt en geregeld buien met kans op onweer. Eerst vooral buien in het noorden en langs de kust, later ook in het zuidoosten. De zon schijnt af en toe, het waait hard en wordt hooguit 17 graden. Later vandaag minder wind en minder buien. De komende dagen blijft het wisselvallig en koel.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 Welkom terug bij CFM Zalvoort, het laatste uur van dit programma... met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard rond de klok van half vijf eh, het item Het dier van de week. En die luistert naar de naam Billy. En liefhebbers van het gedicht van de week, kwart voor vijf komt er weer een gedicht voorbij. En het gaat over vriendschap, weliswaar tussen aanhalingstekens. Eh, rond de klok van kwart over vier gaan we proberen... en dat is onder voorbehoud... Uh, contact te zoeken met eh, Frank de Visser. Onder het motto van gaat het weer een beetje, meneer de Visser? Want die zat vandaag in de volgboot bij de Eneco Luchterduinenrace... En eh, mocht u nog op het water zijn, dan wordt het wellicht moeilijk om verbinding met hem te krijgen. Maar we gaan het toch proberen rond de klok van kwart over vier. Wellicht dat hij ons dan informatie kan geven over hoe deze race verzeild is. Verder hebben we nog wat eh, Formule 1 nieuws voor u. En eh, wellicht nog de uitslag van de DTM-kwalificatierace... die vanmiddag om twee uur werd verreden op de Nürburgring. En morgen begint daar de race. Dus genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren. Zo is het, meneer Vos. Daar heb je helemaal gelijk in. En zo dadelijk gaan we proberen Frank dus te bereiken. Maar eerst De La Sol onder meer met Me, Myself en I.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 myself and I. myself that I kwart over vier geworden. Of als je op de maandagmorgen luistert, kwart over tien. Goedemorgen zeggen we dan. Je hoorde de dernier dansen. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, en ik denk, Albert-Jan, als we de Pit Report instarten... dat we gaan hebben over de, de van de DTM. Ook, maar allereerst het volgende. Eh, Verstappen, jongste in de Formule 1. Dat was het van de week te lezen in de Autosport Max Verstappen gaat al komend seizoen zijn debuut maken in de Formule 1. Het Limburgse racetalent werd afgelopen week door Red Bull... trots gepresenteerd als de nieuwe aanwinst voor het, eigen junior eigen juniorteam. Van een geleidelijke route naar de koningsklasse van de autosport... is in zijn geval echter geen sprake. De komende maanden zal hij intensief worden klaargestoomd... om op zondag 15 maart aan de start te verschijnen van de Grand Prix van Australië in Melbourne. Verstappen junior zal dan 17 jaar en 164 dagen oud zijn... en zal daarmee de jongste Formule 1-debutant in de geschiedenis zijn. Hij zal worden ondergebracht bij Scudiera Toro Rosso... het succesvolle satellietteam van Red Bull Racing. Bij de Italiaanse renstal neemt Verstappen vermoedelijk de plaats in... van de Fransman Jean-Éric Vierne wiens contract afloopt. Bij Verstappen gaat het, naar goed Red Bull gebruik... om een meerjarige verbintenis. Zowel Max Verstappen als zijn vader Jos wil vooralsnog niets kwijt over de sportieve vooruitzichten voor het komende seizoen. Dat gaan we eerst bespreken met Red Bull en vervolgens kijken we wat er mogelijk is binnen het Red Bull-programma, stelt Verstappen senior. Dat laatste is echter al gebeurd. Een bron binnen Toro Rosso bevestigt dat, Nederland er vanaf komend seizoen weer een nieuwe Formule 1-coureur bij heeft. Komende week voor de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps... moet één eh, en ander officieel worden bekendgemaakt. En uh, eergisteren werkte Max Verstappen op het Red Bull Ring in Spielberg, Spielberg moet ik zeggen, voor promotionele doeleinden al een test af in de Formule Renault 3.5. Dus volgend jaar wederom een Verstappen in de Formule 1. Gaan we nu even kijken naar de uitslag van de kwalificatie van het DTM... en die dit weekend verreden wordt op de Nürburgring. De kwalificatie, eh, laten we zeggen de, de leider in het eh, algemeen klassement... om het wereldkampioenschap is Marco Wietman. En ook hij zal morgen vanaf Bol eh, starten. Zijn naaste concurrent Matthias Ekström met 56 punten... had een slechte kwalificatie en zal als 22e van start gaan. En naast, op de front row, naast Marco Wietman... zal Eduardo Montara als tweede voor Audi van start gaan. En die heeft momenteel 42 punten. En Marco Wietman, zoals gezegd, 93.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 Girl, every minute, 60 in an hour. Craving for a bite of your touch, yeah. Since the beginning, you and me got together. Girl, I came to love it so much. Alright. I just can't leave it alone, baby. Your love is een een eh, Zandvoorter noemen, deze Ellen Clark. En hij maakt nog steeds hele lekkere muziek, waaronder deze Jorde de Sweet Taste. Het is tijd voor golfnieuws. Dan hebben we het over Tiger Woods. En Tiger Woods zal het prestigieuze golftoernooi tussen Europa en Amerika... de beste spelers van Amerika tegen Europa op 26 tot en met 28 september... in het Schotse Glen Eagles aan zich voorbij moeten laten gaan. Want Amerikaanse topgolfer Tiger Woods ontbreekt dus bij dit prestigieuze strijd om de Ryder Cup. De voormalige nummer 1 van de wereld kampt met rugklachten... en heeft op advies van zijn medische team besloten voorlopig rust te nemen. Mijn doktoren en trainer zeggen dat mijn rugspieren moeten herstellen. Ze hebben me geadviseerd nu niet te spelen en te trainen, al dus Woods in een verklaring. Ik ben extreem teleurgesteld dat ik hierdoor niet kan, klaar ben voor de Ryder Cup. Woods, 38 jaar, werd in maart geopereerd aan een beknelde zenuw in zijn rug. De 14-voudige winnaar, u hoort het goed, 14-voudige winnaar van een major toernooi mist daardoor onder meer de Masters en de US Open. Hij sloeg vorige week wel af bij, tijdens het PGA Championship... maar werd daar zichtbaar geplaagd door fysieke problemen en miste de schifting. Maar golfliefhebbers, zet u het vast in de agenda. 26 tot en met 28 september is het weer zover dit tweejaarlijkse top golfevenement, de Ryder Cup eh, vanaf de Schotse Glen Eagles. En wie ook niet meedoet bij de Amerikanen is Jason Duffner. Want die is ook eh, geblesseerd. Wie daar tegen wel mee gaat doen is Phil Mickelson. En of jouw sluiten eh, geselecteerd wordt, dat houden wij voor u in de gaten. Een zonde van Tiger Woods. Ja, dat is jammer. Ja, maar voor hem geldt wel, als hij golft, dan golft hij goed, hè? Ja. Hier is de dijk en als het golft, dan golft het goed. Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten te sturen. Duurt de dagen, duurt te duren. Als het golft, dan golft het goed. Als het golft, dan golft het goed. Niet te sluiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt te duren. Als het golft, dan golft het goed. Op de mooiste zomeravond, bij de laatste glaasje. Niemand weet hoe het begon. Op de rimpeloze vlakte van een vlekkeloos bestaan hebben vanmiddag bij CFM te gast in de studio Maurice Mulder. Weet je wat nou het leuke is? In de keuken had hij het al koud, maar volgens mij heeft het in de studio ook koud. Want hij heeft gewoon zijn jas aan. Ja, ja, ja, ja. Nou. Het is zo koud, hè? Ja, 17 graden. Nee, het is een graadje of 20, hoor. Dus... Hebben we die airco ook aanstaan? Ja, die hebben we aanstaan. Nou, dat hoeft dan toch ook niet? Nee, dat is waar. <laughs> we zetten hem zo dadelijk uit, als we klaar zijn. Goed, goed het is eh, tijd voor het dier van de week, ja, Allereerst even een bericht. We, proberen, we hebben meerdere keren geprobeerd om de heer De Visser... die eh, als, eh, op de volgboot mee is ten, tijdens de Eneco Luchterduinenrace... Maar hij was er al bang voor. Ik denk dat hij nog op zee zit, dus we krijgen geen verbinding. Wellicht dat we daar morgen meer informatie over hebben. Goed, het dier van de week. En dan hebben we het over Billy. En Willy kunnen we kort zijn. Het is gewoon een lieve, eh, leuke en grappige kater... die graag op schoot ligt en heel veel van knuffelen houdt. Hij gaat graag naar buiten om van het zonnetje te genieten. Dus een huis met een tuin, heb je hem weer staat hoog op zijn verlanglijstje. Billy is niet altijd leuk naar andere katten... maar zou best graag willen samen moeten wonen, willen wonen met een lief en vooral rustig vriendinnetje. Billy krijgt blaasgruis voor. Dat zal speciaal voor zijn. Wie, heeft deze leuke kater, eh, wie geeft deze leuke kater een fijn thuis? Kom gewoon eens langs om met hem kennis te maken of met een van de andere dieren in het asiel. Ze wachten met smart op u. En Billy verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, straat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefonisch te bereiken op 571-3888. 571-3888. Of kijk gewoon even op de internetpagina van www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Billy verdient een thuis. En vanaf deze kaarten schakelen we gewoon door naar de Monkeys. Hier zijn ze met Daydream Believer. Could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. the white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do voort hoorde je de single van The Monkeys en Daydream Believer. Hier is Bob Marley tezamen met de Velers en Three Little Birds. Kamer. Ik denk, nou ga ik een beetje reggae draaien. Wil je vast wel een beetje warm van? Maar nee, het werkt nog niet, hoor. Eh, Bob Marley en de Wailers. En dat was uh, Three Little Birds. Ja. <laughs> wat, wil jij, wat wil jij zeggen? Wat staat ook weer te gebeuren? Binnenkort is het weer tijd voor het strand schaaktoernooi. Volgende week zaterdag 23 augustus zal bij strandpaviljoen Meijer aan Zee... nummertje 16, het jaarlijkse strandschaaktoernooi plaatsvinden. Het is alweer de negentiende keer dat dit schitterende schaakevenement georganiseerd wordt... en de tweede keer dat de organisatie in handen is van Chess Society Zandvoort... slash de Haarlemse Jopen. Het toernooi begint om 11 uur. Deelnemers dienen uiterlijk half 11 aanwezig te zijn. De prijsuitreiking vindt plaats rond 5 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro. U dient zich wel vooraf aan te melden... en het kan tot uiterlijk vrijdag 22 augustus 9 uur s'avonds. Bij voorkeur per e-mail naar strandschaakapenstaatje gmail.com. Onder vermelding van uw naam, woonplaats, eventuele club en rating. Meer info of telefonisch aanmelden kan via Henk Bierman. Telefonisch te bereiken op 06 483 41316. 06 483 34136. Fout. 06 483 41316. Dus schakers, geeft u op. Oké, okay, zometeen over een tweetal platen bij CFM. Het gedicht, en dat gaat over vriendschap tussen aanhalingstekens. Ja, ik doe het eventjes voor de webcam www.zfm-live.nl. Daar kan je meekijken in de studio van CFM. subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Stop, repense à tes mômes, de quoi tu me parles Mâche un peu tes mots, t'es parano, manipulé par un autre qui te laisse croire que le monde est noir, mais trop tard. Perdu dans un brouillard, t'es parano, manipulé par un autre tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, tu défies tes désirs. Laisse-toi tomber, retire ces chaînes qui te freinent. Là tu réalises que tout n'est pas si rose, t'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es pas si différent des autres, t'as commis des fautes, chacun ses défauts, t'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es que l'autre conseiller, mon subconscient me déconseiller, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison somnolée, ma conscience me conseiller, mon subconscient me déconseiller, mais mon esprit veut s'envoler. Eh, hele tijd geleden, Albert-Jan. Onze grote vriend, hè. Met de Jims hoor je. Met Samblé. Het is inmiddels kwart voor vijf geworden. Tijd voor het gedicht van de week. En deze week gaat het gedicht van de week over... Vriendschap. Jawel, Mo. Tussen die aanhalingstekens. Als kind had ik een vriend... waarmee ik alles deel als hij begon te vechten, dan vocht ik met hem mee. Als ik in het water sprong, dook hij mij achteraan. Een mooiere vriendschap kon er in mijn ogen niet bestaan. Totdat hij verhuisde naar een andere stad. Ik heb, als ik het goed heb, nog een kaart van hem gehad. Ik kreeg toen een vriendin waarmee ik alles deel. Als zij begon te zoenen, dan vree ik met haar mee. Als ik begon te janken, kwam ze naast me staan. Een mooiere vriendschap kon er in mijn ogen niet bestaan. Tot het moment dat ze spontaan mijn naam vergat. En bleek dat ze een ander vriendje had. Als het gaat om geld. Als het gaat om vrouwen. Als het gaat om alles wat je, wat je lief hebt. Wie, ja, wie kun je dan nog vertrouwen? Eén keer trek je de conclusie. Vriendschap is een illusie. Vriendschap is een droom. Een pakketje schroot met een heel dun laagje groom. Dat was hem, het gedicht van de week bij CFM. Vriendschap. Dankjewel Albert-Jan, hij is weer heel mooi.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 Dus zeker de moeite waard om eh, naar die beide programma's morgenochtend te gaan luisteren. Je de WALD, de single van eh, Harry Chapin. En dat was wel weer deze aflevering van Salford op zaterdag, robert jan Het is voorbij gevlogen. Het zit er alweer op in de pop. Het zit erop. Ja, zo is het. Niet getreurd, morgen is er weer Zandvoort op zondag. Ook dan weer tussen 2 en 5 uur. Dan, dan gaan we natuurlijk weer de, de voetbal-eredivisie volgen.